Kees Groot met het NOS-journaal. Alle pluimveebedrijven in Nederland moeten hun vogels binnenhouden. Staatssecretaris Van Dam heeft een landelijke ophokplicht afgekondigd... om de verspreiding van vogelgriep te voorkomen. Het is een voorzorgsmaatregel, want de ziekte is in Nederland nog niet vastgesteld. Wel zijn er dode wilde watervogels aangetroffen... die mogelijk het virus H5N8 bij zich dragen. In Duitsland, Oostenrijk, Hongarije, Polen en Zwitserland is die variant al wel vastgesteld. De ophokplicht geldt alleen voor commerciële bedrijven, niet voor particulieren met hobbyvogels. De tram die vanmorgen verongelukte in een voorstad van Londen reed veel te hard. Dat heeft een vertegenwoordiger van de onderzoeksdienst voor spoorongelukken gezegd. Er blijken zeven mensen te zijn omgekomen. Acht passagiers raakten zwaar gewond. De tram sloeg om in een scherpe bocht. De trambestuurder is aangehouden. President Obama is ervan overtuigd dat zijn opvolger Donald Trump het beste voor heeft met Amerika. Dat zei hij in een reactie op de verkiezingsoverwinning van de Republikein. Obama wil een vlekkeloze machtsoverdracht, ondanks de forse meningsverschillen die hij met Trump heeft. Ook Hillary Clinton heeft gereageerd. Ze noemde haar verlies pijnlijk, maar volgens haar is strijden voor de goede zaak de pijn van het verlies waard. Clinton riep haar aanhangers op Trump een eerlijke kans te geven. Door de verhoging van de maximumsnelheid is de lucht niet veel viezer geworden. Volgens staatssecretaris Dijksma blijkt dat uit een analyse van het RIVM. Auto's worden steeds schoner, dus per saldo gaat de luchtkwaliteit maar beperkt achteruit, schrijft Dijksma. Het RIVM deed onderzoek op plekken waar de maximumsnelheid is verhoogd naar 130 km per uur. Bij 5% van de meetpunten is de concentratie stikstofdioxide hoger dan vorig jaar. Nergens werd de norm overschreden. Het weer, vannacht kan het in het noordoosten licht vriezen. Op andere plekken blijft het iets boven nul. Morgen begint droog met hier en daar wat zon.